Hij was mishandeld door jeugdspelers van Nieuw Sloten. Volgens Van den Burg is het aan de club zelf of de huidige naam behouden blijft. Er zijn berichten dat kinderen worden gepest omdat ze lid zijn van Nieuw Sloten. Het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt teruggebracht. De komende drie jaar wordt het aantal beperkt tot 29.000. Nu zijn het er nog 32.000. Dat heeft het kabinet afgesproken met omwonenden en de regio. Als er minder nachtvluchten zijn, moet de geluidshinder afnemen. Eigenlijk was het de bedoeling dat vliegtuigen s'avonds stiller zouden aankomen... door te landen in glijvlucht, maar dat blijkt moeilijk uitvoerbaar. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verplichte norm van 1040 uur in het voortgezet onderwijs aanpast. Regeringspartij PvdA steunt een oproep daarvoor van D66 en daarmee is er een meerderheid in de Kamer. D66 stelt dat veel scholieren maar wat op school rondhangen terwijl ze geen les hebben. De Kamer vindt dat er meer maatwerk moet worden geboden. Over de 1040 uren norm is veel discussie geweest. De piloot van het vliegtuig waarmee de Mexicaanse zangeres Jenny Rivera zondag om het leven kwam, had al twee jaar geen vliegbrevet meer. Zijn brevet was verlopen en hij was 78 jaar oud. De 20-jarige co was onervaren. Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden om het leven. Volgens de Mexicaanse minister van Transport is het niet normaal dat iemand op zijn 78ste nog een vliegtuig bestuurt. Het weer, vooral in het binnenland opklaringen. En daar gaat het vannacht ook licht vriezen. Morgen vrij veel bewolking en af en toe wat natte sneeuw. Het wordt een graad of drie. Donderdag is het koud met temperaturen onder het vriespunt. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 65 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen de knopende Holendrecht en Amstel 4 kilometer. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culenborg en Knopendel 9. A9 Diemen richting Alkmaar tussen knopend Holendrecht en Aalsmeer 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knopend Watergaasmeer en Rai 3 kilometer. Tussen Westport en knopend de Nieuwe Meer ook 3. En tussen Oud-Zuid en Amstel Businesspark 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen de afrit Berkon Roderijs en Delft 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Evening en Noordloos 9 kilometer.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 en stuur je allemaal...